12 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Minister Blok van Buitenlandse Zaken is positief over diplomatiek contact met Rusland over MH17. Binnenkort zou er overleg kunnen zijn. Vorig jaar stelden Nederland en Australië de Russische Federatie officieel mede aansprakelijk voor het neerschieten van het vliegtuig in 2014. Tot nu toe weigerde Rusland om te praten. Nabestaanden noemen het een goede zaak dat Rusland nu wel bereid is tot diplomatiek overleg. Het stadhuis van Apeldoorn is ontruimd. Daar was een politieke vergadering aan de gang toen iedereen naar buiten moest, schrijft de krant De Stentor. De ontruiming heeft te maken met een scheur in de vloer in de hal van het Apeldoornse gemeentehuis. Ook een parkeergarage is afgesloten. De politievakbonden hebben een kort geding aangespannen tegen burgemeester Krikke van Den Haag. De bonden willen maandag twee gebouwen blokkeren uit protest tegen de pensioenplannen van het kabinet. Maar Krikke stelt voorwaarden aan de blokkade. Volgens de politiebonden is dat een inperking van hun recht om actie te voeren... en vandaar het kort geding morgen. Marokko trekt zich terug uit de militaire coalitie... die onder leiding van Saudi-Arabië strijdt in Jemen. Dat melden anonieme regeringsbronnen tegen het persbureau EP. Ook zou de Marokkaanse ambassadeur in Riyadh zijn teruggeroepen. De relatie tussen de landen zou zijn verslechterd... door de oorlog in Jemen en de moord op journalist Khashoggi. En er moeten opnieuw rechtbanken dicht om verder te kunnen bezuinigen op de rechtspraak. Dat staat in een advies aan de Raad voor de Rechtspraak. De Raad komt op jaarbasis 50 miljoen euro tekort. Zes jaar geleden werd er ook al flink gesneden in het aantal arrondissementen en rechtbanken. Het weer nog. Vannacht in het noorden een bui, wat minder wind en het koelt af tot een graad of vijf.